Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De uitzetting van de 11-jarige Mikael naar Armenië is voorlopig van de baan. Mikael van 11 jaar en zijn moeder hebben vandaag een nieuwe aanvraag ingediend om in Nederland te kunnen blijven. Daardoor gaat de uitzetting naar Armenië voorlopig niet door. De Raad van State oordeelde vorige maand namelijk dat Mikael en zijn moeder niet hier mogen blijven. Mikael is wel hier in Nederland geboren. Nou, volgens het parool is er een aanvraag ingediend om Mikael bij zijn vader te laten verblijven. Die woont op een andere plek in Nederland en zou een voorlopige verblijfsvergunning hebben. President Zelensky van Oekraïne komt met een voorstel om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Zelensky wil het plan de komende maand presenteren aan de Amerikaanse president Biden. Dat zegt verslaggever Wessel de Jong. Zelensky die lijkt zich eigenlijk steeds sterker te voelen... nu hij zo'n groot, steeds groter wordend stuk van Rusland in handen heeft. Eerst Koersk. Nou, vandaag zijn ook Oekraïnse troepen bij Belgorod eh, de grens overgegaan. Dat ligt zo'n beetje naast Koersk eigenlijk. En vandaag heeft hij voor het eerst eigenlijk gezegd... dat hij die, dat land, dat dat hij dat wil ruilen tegen bezette Oekraïnse gebieden. of het echt een keerpunt in de oorlog is, is nog maar de vraag. Want beide partijen gaan er nog steeds vanuit dat ze op het slagveld kunnen winnen. En oud-premier Rutte heeft vandaag lekker naar zichzelf kunnen kijken. Met familie en vrienden keek hij de eerste aflevering van de Videoland-docu die over hem is gemaakt. De makers kregen in de laatste maanden van zijn premierschap een kijkje achter de schermen. En ook waren er een paar vrienden die een boekje open wilden doen over Rutte. Onder wie Jort Kelder. Hij vertelde dat Rutte jarenlang op kamers woonde bij de moeder van een vriend. De minister-president heeft jaren zijn badkamer eh, gedeeld met een tachtiger. Ja, ik ben een beetje gek, zij is een beetje apart. Ja, we hebben het ontzettend leuk samengewoond eigenlijk. Ja, de documentaire over Mark Rutte is vanaf 4 september, dus volgende week woensdag, te zien bij Videoland.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 The world goes from right. you're gone The minute you're gone I see How lonely a man I'd be My life would be oh so blue If I couldn't be with you The minute you're gone I pray the minute you're gone I say Please don't stay away too long nou eh, best wel lang geleden eigenlijk. Eh, een paar jaar geleden alweer uh, de, het album The Long Road Out of Eden. En dit is een kort liedje. En uh, 1 minuut 90 seconden. En het heet No More Walks in the Woods. Geen wandelingen meer in het bos.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 where the sky. Now they are gone for good, and you for ill, and I am only a passerby. We and the trees and the way from the fields of play lasted as long as we could. No more walks in the Een zanger die eh, menig vrouwenhart sneller liet kloppen.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 Well, I guess I'm not that different life Some that made us laugh Some that made us cry One that made you have to say goodbye What I'd give to run my fingers through your hair Touch your lips to hold you near When you say your prayers Try to understand I've made mistakes I'm just a man When he holds you close When he pulls you near denken, luisteraars, aan het Stadscafé in Haarlem. Toen eh, met de Ruud Jansen band op te raden. En dit nummer ook voorbij kwam. We gaan terug naar 2008. Dan heb ik het over eh, Eva Cassidy. Ze is helaas overleden aan een melanoom, meen ik. Een vorm van huidkanker die uh, geeft. Dit is haar prachtige uitvoering van Blue Eyes Crying in the Rain. Eva Cassidy. Eva Cassidy. Jammer dat ze niet meer onder ons is. Daarna winner, Onze zuiderbuur. Ik hou van jou. Alleen van jou. een van de mooiere uitvoeringen van eh, dit prachtige nummer... wat ook door Gordon is gezongen en eh, Thomas Bergen. Als je koning bent, mag je zomaar het circuit op met je, met je koningin. Komt misschien ook wel wat ze Maxima heten. Maxima Verstappen. Eh, nee, nee. Maxima van Oranje geloof ik.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 Nou, uh, altijd maar niks doen, dat lijkt me helemaal niet leuk, luisteraars. Ik denk nog wel eens terug aan de dagen dat ik nog jong was. U ook? Nou, doet u dat met eh, Charles Aznavour. Yesterday, when I was a younger. Yesterday, when I was young The taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased that life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned. I always built Alas, on weekend shifting sand I live by night and shunned The naked light of day And only now I see How the years ran away Yesterday so many wayward pleasures lay in store for me and so much pain my dazzled eyes refused to see I ran so fast that time and youth at last ran out I never stopped to think what life was all about conversation I can now recall concern itself with me, me, and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away and only I am left on stage to end the play There are so many songs in me That won't be sung I feel the bitter taste of tears upon my tongue The time has come for me to pay For yesterday Ja, voor je het weet, luisteraars, ben je een jaartje ouder.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 You told yourself years ago you'd never let your feelings obligation that you made for the title that they gave. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. baby, you'd love me to want Lobo-luisteraars. Baby, I want you to uh, want me. Morgen dan uh, ga ik vanaf 9 uur weer de week doorzagen. en Dat doe ik met alle lekker gouden oude nummers weer. Wat vlottere muziek als vanavond natuurlijk. Eh, vanavond is het allemaal easy listening. Maar morgen dan, eh, ja, dan gaan we ook wel wat vlotter te werk. En we gaan lachen, elk half uur eh, met cabaret. Er komt weer van alles voorbij. Ik ga het niet verklappen. U moet gewoon luisteren. Uh, wordt het vrolijkste ontbijt van Kennemerland, zeg ik altijd.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 En dat u morgen na het douchen, om een uur of acht morgenochtend, een beetje vroeg douchen. En dan lekker aan het ontbijt om een uur of negen. Genieten van Duifzaagt de week door. Eh, en ik ga u niet vervelen met het feest wat nooit eh, gevierd werd. Hè. Gilles de Korte die zingt erover. Een feest wat nooit gevierd werd. Hoewel hij aan de stad het land had, bewoonde hij een fluttig fletje in het drukke hart van Hollands Randstad. wille van een vaste baan, een raam waardoor hij op de kerk keek, zijn altijd eendere sigaretje. De 45-uurse werkweek gaven hem grond om op te staan. Hij had een vrouw en een tv die vielen allebei nog wel eens tegen, die vielen allebei nog wel eens meer. En zomers was er dan de regen, en met de rest was hij best tevreden. Omdat er op zijn balkon geen wild zat verschafte hij zichzelf de weelde van twee parkietjes en een schildpad. Dat stelde verder niet veel voor. Een tafel en een paar fauteuiltjes, een orgel waar hij nooit op speelde. Het was allemaal niet veel beschuitjes, maar het kon er toch nog wel mee door. Geen echt plezier, geen echt chagrijn, geen echte vrede en geen echte ruzie en heen het leven aan een vaste lijn. En zwinters was er de illusie van het zal nou wel gauw wat warmer zijn. Een man die nooit iets avontuurde, die s'avonds dutte of de krant las, die elke droom het bos instuurde tot hij geen enkele droom meer had. Passief in elke situatie, net levend of hij een soort plant was. Zijn dorst en honger naar sensatie, die stilde hij met het ochtendblad. Hij had een vrouw en een tv, op tijd te werken en op tijd te eten. Dat viel niet tegen en dat viel niet meer en toen de maat was volgemeten, is hij gestorven op de wc. Lonely Child. Dat was Art Garfunkel. Morgen duizend de week door en dan noemen ze mij het Engeltje van de ochtend. Angel of the morning. There will be no strings to bind your hands. Not if my love can't bind your heart. And there's no need to take chose to start I see no need to take me home I'm old enough to face the dark him and it won't matter anyhow. If morning's echoes says we've sinned, well, it was what I wanted now. in mijn kamertje leggen. Ja, daar heb ik eigenlijk een, eh, een tipje van de sluier op eh, gelicht. Hè? Wat er allemaal in mijn, eh, in mijn kamertje te beleven valt. Ja, that's more in mijn kamertje. In Napoli, where love is Nog een sluier opgelicht. Zo'n uh, vrouwenveroveraar dit. Dean Martin. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's, that's amore. amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy tippy tay, tippy tippy tay, like a guitar When the stars make you drool, just like a pastifazool at some more. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Bells will ring, ding a ling a ling, ding a ling a ling, and you'll sing Vita Bella, Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play, tippy tippy tippy tippy like a gay tarantella. Lucky fella. When the stars make you drool just like pasta fasul, that's amore. dream. But you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see back in old Napoli, that's amore. Amore, that's amore. Ja, je zou weer helemaal verliefd worden. Ik weet nog niet op wie, maar je, bent, je hebt de neiging hè, met het liedje Dean Martin. Ja, echt een, eh, een vrouwenkiller eh, hoor, in, eh, in, Amerika. Staat hij onbekend, hè? Was ook een aardige man om te zien. Ik, ik val niet op mannen hoor, luisteraars. Denk dat nou niet. Maar ik weet wel of een man er goed uitziet of zo. Kan ik best wel beoordelen. Moet ook kunnen, hè? als man zijnde tegenover mannen. Smile. Het is net King Cole, joh. though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile smile. time you must keep on trying what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. King Cole met Smaal. Ik probeer een roos voor u uit te zoeken, luisteraars. Een roos zonder doornen.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 Morgen, ik heb het al een paar keer verteld, maar ik herhaal het nog even, ben ik vanaf 9 uur weer hier in de studio om de week door te zagen. Dat doe ik met gezellige muziek met u. Tijdens het ontbijt of misschien wel op weg naar uw werk in de auto. Maakt allemaal niet uit. Stem in ieder geval op uh, Zandvoort af op 106.9 FM. Of luister op internet via ZFM tussenliggend streepje live met een victor.nl Ik ga eh, van de nacht genieten van mijn welverdiende rust. Doet u dat ook.